met het NOS-journaal. Er zijn flink meer meldingen van antisemitisme gedaan in Nederland vorig jaar. Dat zegt het Centrum Informatie en Documentatie Israël, het CIDI. Er waren 182 meldingen, 35% meer dan een jaar eerder. Er werd vooral vaker gescholden. Van fysiek geweld was twee keer sprake. Het CIDI heeft antisemitisme op internet niet meegerekend... en vreest dat de gemelde incidenten het topje van de ijsberg zijn. Alle officieren van justitie die in Oekraïne aan het MH17-onderzoek werken... zijn uit hun functie ontheven, schrijft NRC. Onder de vlag van corruptiebestrijding moeten er honderden officieren van justitie weg. Een van de officieren is op aandringen van Nederland nog wel betrokken bij het onderzoek... maar dan in een andere functie. Volgende maand begint het MH17-proces in Nederland. De politieinval bij de publieke omroep van Australië vorig jaar was niet tegen de regels. Dat heeft een rechter geoordeeld. Omroep ABC had bezwaar gemaakt tegen de inval in het kantoor van Sydney... waarbij werd gezocht naar gelekte overheidsdocumenten. De directeur van de omroep noemt de uitspraak van de rechter teleurstellend. Volgens critici zijn de antiterrorismewetten in het land zo streng... dat politici ze misbruiken om onwelgevallige informatie geheim te houden. In Noord-Macedonië heeft het parlement zichzelf ontbonden en komen er vervroegde verkiezingen. Het parlement volgt het voorbeeld van premier Zaev. Die trad vorige maand terug omdat hij toetreding tot de EU niet waar kon maken. Dat was zijn verkiezingsbelofte. Gesprekken tussen Noord-Macedonië en de EU werden eerder al geblokkeerd door Frankrijk. EU-commissievoorzitter von der Leyen heeft gezegd dat de onderhandelingen mogelijk nog voor mei kunnen starten. En het weer. De komende dag is het wisselend bewolkt en blijft het waaien. Het kan flink gaan regenen. Ook is er kans op hagel, onweer en zware windstoten. Het wordt zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeers.